De Egyptische regering krijgt veel kritiek op het gebrek aan veiligheid in het trein- en autoverkeer. In Sint-Philipsland in Zeeland is een man om het leven gekomen toen hij probeerde zijn bestelwagen uit de berm te trekken. Hij was samen met een passagier van de weg geraakt. Om de bestelwagen weer op de breibaan te trekken hadden ze een zogeheten Unimog gehaald, een kleine vierwiel aangedreven vrachtwagen. Tijdens het bergingswerk gleden de twee voertuigen tegen elkaar aan. De 19-jarige man raakte bekneld en overleed ter plaatse. Het is nog steeds een raadsel waarom een Amerikaans vliegtuig woensdagavond zijn bestemming Minneapolis voorbij vloog. De co-piloot zegt dat de gezagvoerder en hij niet in slaap waren gevallen. En ook het verhaal dat ze een heftige discussie verwikkeld waren klopt volgens hem niet. Wat de reden dan wel was, wil de co-piloot niet zeggen. Wel wijst hij erop dat vliegtuigen geregeld het radiocontact met de grond verliezen. Soms wordt dat meteen opgemerkt en soms duurt het een tijdje, zegt hij. Volgens de co-piloot zijn de passagiers nooit in gevaar geweest. En dan nog het weer. Het is vrijwel overal droog en het klaart op. Overdag schijnt de zon volop en is er een kleine kans op een bui.